Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Op veel plaatsen in Nederland is vanavond rond 9 uur een lichte aardschok gevoeld. De beving had een kracht van 4,5 op de schaal van Richter, meldt het KNMI. Het epicentrum lag volgens het KNMI in de Duitse plaats Xanten, vlak over de grens bij Nijmegen. Er is nog niets bekend over eventuele schade. De beving is gevoeld tot en onder meer Heerenveen en Leiden. Burgemeester Wolfs heeft in de Utrechtse gemeenteraad een lading kritiek over zich heen gekregen, maar mag van een meerderheid wel blijven. Wolfs lag onder vuur door de affaire rond een weggepest homostel uit de wijk Leidse Rijn. Zijn eigen partij, de PvdA, noemde de gang van zaken tenenkrommend. Coalitiegenoten GroenLinks en D66 eisten maatregelen om herhaling te voorkomen, maar vonden een motie van wantrouwen te ver gaan. De achtweekse politietrainingen in Kunduz kunnen volgens commandant Ron Smits drie maanden eerder beginnen. Dus niet pas in januari, maar al op 1 oktober. Onlangs leek de missie juist vertraging op te lopen door logistieke problemen, maar volgens Smits is er veel vooruitgang geboekt in de voorbereidingen en kunnen de trainingen al volgende maand van start. De sanering van het terrein van Chemiepak begint waarschijnlijk over een week. De grond, de omgeving en het grondwater zijn vervuild door de brand van begin dit jaar. De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant zijn het nu eens geworden over de aanpak en de financiering van de operatie, die maximaal vijf jaar gaat duren. In de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft een militair hongerige mensen doodgeschoten. Die stonden te dringen bij een voedseluitdeelplaats. Volgens ooggetuigen vielen er zes doden onder wie een oude vrouw. Het leger zegt dat er maar één dode en drie gewonden waren en dat de schietpartij een vergissing was. Dan het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 14 graden. Morgen is bewolkt met hier en daar een spat regen, het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het... En... deal could honestly say that things can only get better they life You're the light in my deepest, darkest doubt.